en dat er vanaf vrijdag nog maar max 55 van die asielzoekers zonder familie mogen verblijven. De staatssecretaris zegt nu, gaat niet lukken. Overmorgen zullen er meer dan 55 mensen in Ter Apel zitten die AMV'er zijn. En dat is dus het niet voldoen aan de uitspraak van de rechter. Gaat de staatssecretaris zijn best doen om dat zo snel mogelijk omlaag te krijgen? Ja, absoluut kabinet was al naar een hogere rechter gestapt om meer tijd te vragen, maar dat is niet gelukt. President Poetin heeft aangekondigd dat vanaf morgen de staat van beleg geldt in de Oekraïnse regio's die Rusland laatst heeft ingenomen. Dat betekent dat burgers het gebied niet meer in of uit kunnen en dat het leger meer macht krijgt. De Russen zijn bang dat Oekraïne snel met een tegenaanval komt om de regio's weer in te nemen. De Iraanse klimster die een paar dagen werd vermist is terug in Iran. Afgelopen weekend deed ze in het buitenland mee aan een toernooi met haar haar in een stad zonder hoofddoek. En dat is streng verboden voor Iraanse vrouwen. Daarna leek ze van de aardbodem verdwenen. En dus waren mensen bang dat haar iets was aangedaan. Maar ze is dus terug in Iran. Toen ze uit het vliegtuig stapte werd ze opgewacht door een grote groep mensen die voor haar kwamen juichen. Gisteren postte de klimster ook al op Insta dat haar hoofddoek was afgevallen. Of ze werd gedwongen om dat te posten weten we niet. En klimaatactiviste Greta Thunberg gaat het een stukje rustiger aandoen. Ze wil zich wel blijven inzetten voor het klimaat, maar ze wil geen interviews meer geven en niet meer op tv verschijnen. Volgens haar moet er meer worden geluisterd naar de mensen die het zwaarst worden getroffen door klimaatverandering. Het weer, veel zon, gaat of 15. Morgen begint regenachtig vanuit Zeeland. Die regen trekt over het land en daarna komt uiteindelijk de zon weer tevoorschijn. Het wordt morgen een gaat of 18. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.